Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De brandweer in de VS heeft nog altijd moeite met het onder controle krijgen van de natuurbranden in en bij Los Angeles. Er zijn nog drie grote brandhaarden. Meer dan 14.000 hulpverleners zijn op dit moment bezig om het vuur te bestrijden. Negen andere Amerikaanse staten helpen Californië daarbij. Ook Mexico en Canada hebben brandweerlieden naar de VS gestuurd. Na dit weekend wordt er weer een sterkere wind verwacht in L.A. En daardoor kunnen de branden weer verder aanwakkeren. Oekraïne wil twee Noord-Koreaanse soldaten die het gevangen heeft genomen... ruilen tegen Oekraïense krijgsgevangenen. President Zelensky zegt in een filmpje op X... dat de Noord-Koreaanse militairen zijn verhoord in Kiev. Gisteren werden ze opgepakt in de Russische regio Koersk. De twee zeggen in het filmpje dat Zelensky deelde dat het niet verteld is... dat ze in de oorlog tegen Oekraïne zouden vechten. En ook krijgen ze de vraag of ze terug willen naar Noord-Korea. Eén soldaat zegt terug te willen, terwijl de ander in Oekraïne wil blijven. In elk van morgen zijn er op de TU Eindhoven geen onderwijsactiviteiten vanwege een cyberaanval. Het interne computernetwerk van de universiteit is gehackt en daarom uit de lucht gehaald. Studenten en medewerkers kunnen daardoor niet bij hun e-mail of andere diensten. Wie verantwoordelijk is voor de aanval is niet bekend. Een woordvoerder van de Eindhovense Universiteit zegt dat sinds 9 uur gisteravond verdachte activiteiten werden gezien. En vandaar dat afgelopen nacht is besloten de servers offline te halen. Het aantal mensen dat onder slechte omstandigheden en zonder vergunning in Nederland werkt... stijgt nog altijd, zegt de arbeidsinspectie. Steeds vaker komen deze mensen uit landen die wat verder weg liggen... zoals Oekraïne en Georgië. Vooral arbeidsbureaus zoeken nu steeds vaker naar arbeidskrachten uit zulke landen... omdat de vraag naar goedkope arbeid in Nederland blijft toenemen. Het weer vanavond en vannacht koelt het flink af. Het kan 5 graden gaan vriezen en er is kans op mist.